Het is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Radio en TV aandacht aan het overlijden van Willem Duis. De legendarische presentator overleed afgelopen nacht op 82-jarige leeftijd. Vanavond om kwart over tien is op Nederland 1 een speciale uitzending... waarin vrienden en oud-collega's van Duis herinneringen ophalen. Op Radio 2 wordt tussen 7 en 8 uur vanavond een documentaire uitgezonden... Willem Duis was decennia lang een begrip op radio en tv. In de jaren 60 en 70 presenteerde hij Voor de Vuist Weg, de eerste talkshow op de Nederlandse tv. Verder was Duis te zien in vele tv-panels. Op de radio presenteerde hij 35 jaar lang muziekmozaïek. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio. Met zijn tv-werk was hij al eerder gestopt. Vorige maand was Willem Duis nog de gast in De Wereld Draait Door. De duizendste uitzending van het programma was een eerbetoon aan de radio- en tv-persoonlijkheid. Het voormalige natievernietigingskamp Sobibor in het oosten van Polen is wegens geldgebrek voor onbepaalde tijd gesloten. Al jaren is de plaats een museum dat mensen de verschrikkingen van de nazi-dictatuur laat zien. Per jaar kwamen er zo'n 20.000 bezoekers naar het kamp. In Sobibor werden in de Tweede Wereldoorlog ruim een kwart miljoen Joden vermoord. Volgens media in Tunesië worden op de Middellandse Zee zeker 200 opvarenden van schepen met vluchtelingen vermist. De schepen, met in totaal zo'n 800 vluchtelingen aan boord, raakten in de problemen waarop de Tunesische kustwacht de hulp schoot. In het gedrang om van boord te komen vielen veel opvarenden in zee. Het is vrijwel zeker dat ze zijn verdronken. De meeste opvarenden kwamen uit Libië, meldt de Tunesische kustwacht. Dan nog het weer, hier en daar wat sluierbewolking, maar verder volop zon en maxima tussen de 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, vanaf zondag weer kans op een bui.